Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bernard Haitink keert eerlijk Concertgebouworkest. Hij is een van de vervangers van chef-dirigent Daniele Gatti... die op staande voet is ontslagen. Gatti wordt beschuldigd van seksueel wangedrag. Haitink is nu 89. Hij was chef-dirigent van het orkest van 1961 tot 1988... en later eredirigent. Hij neemt twee concerten over, één in Amsterdam en één in Luzern. De waarde van de Turkse lira blijft teruglopen. De munt verloor gisteren 13,5% aan waarde ten opzichte van de dollar. Die daling is vergelijkbaar met die tijdens het dieptepunt van de financiële crisis tien jaar geleden. De waardedaling komt op het moment dat de VS en Turkije in een diplomatieke rel verwikkeld zijn rond de gevangenschap van een Amerikaanse dominee in Turkije. De financiële wereld maakt zich onder meer zorgen over de invloed van president Erdogan op het monetaire beleid van Turkije. HEMA zet een aantal franchisehouders de deur uit. De winkelketen verbreekt het contract met alle winkeliers... die in het bestuur van de franchiseorganisatie VAB zitten. Die hebben samen 24 winkels. Franchisehouders zijn zelfstandige ondernemers die zelf een HEMA-winkel hebben. Ze hebben al een tijd lang ruzie met de centrale HEMA-organisatie... over zaken als de webwinkel en het bijdragen aan kosten. Bijna de helft van de HEMA-winkels in Nederland is van een zelfstandige ondernemer oud rennen en Tour de France winnaar Jan Oerig is in Frankfurt opgepakt. De politie bevestigt een bericht daarover in beeld. Oerig zou in een hotel hebben geprobeerd een prostituee te wurgen. De Duitse politie behandelt de zaak als een onderzoek naar moord. Jan Oerig is al dagen in het nieuws vanwege privéproblemen. Vorige week zat hij op Mallorca een dag in de cel na een ruzie met zijn buurman.